Daarna stortten ze neer in een rivier. De hulpdiensten hebben inmiddels 28 lichamen gevonden... en ze denken niet dat ze nog overlevenden gaan vinden. In de helikopter zaten drie mensen, in het vliegtuig 64. Een deel van hen waren topsporters, heeft de Amerikaanse Kunstschaatsbond bekendgemaakt. Door mijn collega Rutger Mazel. Ze zeggen dat er leden en sporters van hun aan boord van dat vliegtuig waren. En volgens de Russische media zat er een Russisch duo aan boord... dat ooit wereldkampioen kunstrijden is geweest. En eh, deze mensen waren op een trainingskamp geweest en kwamen terug naar Washington D.C. Het is nog niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Een van de zwarte dozen van het vliegtuig is uit het water gehaald. Daar zit mogelijk info over de crash in. Een politieagent in Rotterdam is ontslagen omdat ze een moord plande op haar ex-partner. Dat kwam vorig jaar aan het licht. Ze werd opgepakt en niet alleen de misdaad werd onderzocht... maar ook wat dat betekent voor haar werk als agent. Ze zou in een vechtscheiding verwikkeld zijn. Er loopt ook een strafzaak tegen de agenten. In september zijn ze daar dat ze onschuldig is. En we hebben met z'n allen flink wat geld op de bank staan. Eind vorig jaar stond er ruim 600 miljard euro... op de betaal- en spaarrekeningen van huishoudens bij Nederlandse banken. Dat is 24 miljard meer dan een jaar daarvoor. Een record. Het jaar daarvoor steeg de berg spaargeld ook al, zegt mijn economiecollega je ziet ook wel dat, eh, dat je er iets meer voor krijgt. Hè. De rente is wat gestegen. Eh, je moet nu aan een spaarrente van zo'n anderhalf tot 2 procent eh, denken bij heel veel, in ieder geval Nederlandse banken. Ja, dat is nog steeds niet enorm, maar ja, jarenlang kreeg je bijna niks. Gemiddeld hebben huishoudens zo'n 73.000 euro aan spaargeld op de bank staan. En denk je nu, jemig, wat veel? Dat klopt. Het gemiddelde wordt flink omhoog gehaald door een klein groepje mensen met heel veel geld. Het weer in het zuidoosten en oosten hangt een hardnekkig regengebied. In de rest van het land is het droog. Vannacht komt het af tot rond het vriespunt. Morgen zo goed als droog, soms wat zon en een gaatje of zeven. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat file op de A10. Rijd je op de Ring Zuid richting Utrecht...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 Israël was boos over chaotische taferelen bij het vrijlaten van gijzelaars door Hamas. Maar bemiddelaars hebben beterschap beloofd. Het kabinet ziet niks in het invoeren van gepersonaliseerde kentekenplaten. Het is te duur en kan ongewenste gevolgen hebben... als bijvoorbeeld aanstootgevende teksten worden gekozen een politieagent van de eenheid Rotterdam is oneervol ontslagen... omdat ze een moord had beraamd op haar ex-partner. Ze zou verwikkeld zijn in een vechtscheiding. Ze is schuldig bevonden aan ernstig plichtsverzuim. Het weer. Vanavond een lokale bui. Vannacht droog en temperaturen rond het vriespunt. Ook morgen droog, wat zon en een graad of 7.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 The lonely loner seems the freest mind at night. He's all alone, some things will never change. The lonely loner seems the freest mind at night. At, at, at night. Day and night, day and night. The lonely stoner seems to freeze at night.